Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het COA, de organisatie die verantwoordelijk is voor de opvang van asielzoekers... zit nog steeds met de handen in het haar over tientallen mensen... die mogelijk vanavond weer geen opvangplek hebben. 44 asielzoekers hebben overnacht in een sporthal in buurgemeente Stadskanaal. Het was te druk bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zelf... Of ze vanavond weer in de sporthal terecht kunnen, is nog niet duidelijk. Ja, dat is even de vraag of dat eh, de sporthal ook eh, in Stadskanaal eh, wordt. Dat zou kunnen, maar daarover leggen we denk ik vandaag eerst over of daar een mogelijkheid is. Maar uiteindelijk is dat voor de lange termijn natuurlijk geen goede oplossing. Gisteren sprak het COA van een noodsituatie in Ter Apel. Er stromen nauwelijks mensen uit naar asielzoekerscentra in het land... terwijl er wel mensen bij blijven komen. Een man die mogelijk een aanslag wilde plegen op Donald Trump... is eerder al eens onderzocht door de veiligheidsdiensten. Vijf jaar geleden kreeg de FBI een tip over een illegaal vuurwapen. De zaak werd toen gesloten omdat er te weinig bewijs was. De man van 58 werd afgelopen weekend gepakt... nadat hij gewapend in de bosjes lag bij een golfbaan... waar Trump op dat moment speelde. En de Olympische Spelen in Parijs zijn alweer dikke maand voorbij... maar het is nog altijd niet duidelijk wie het brons krijgt op een van de turnonderdelen. De medaille werd gewonnen door Roemenië, maar na ingrijpen van de jury ging hij naar een Amerikaanse turnster. Die beslissing die is teruggedraaid door een sportrechtbank... maar daar is de Amerikaanse het niet mee eens. Zij noemt dat tribunaal partijdig omdat de voorzitter een Roemeen is... en zegt nu dat ze in beroep gaat. En in Den Haag is het vandaag niet alleen maar feest met mooi uitgedoste ministers. Er wordt ook geprotesteerd. Onder meer de cultuursector is niet te spreken over de plannen van het kabinet. De belasting op kaartjes en boeken gaat bijvoorbeeld flink omhoog. De rekening die eh, dit de samenleving gaat kosten als deze plannen van het kabinet schoven eh, de hogere btw op onder andere de sport, de theaters, de musea, de horeca... dus de restaurants, de cafés, eh, op de boekenbranche als die doorgaat. En het kabinet denkt inderdaad van nou, dat levert veel geld op... maar dat is een heel kort termijn gedag, want op de lange termijn gaat het voor de economie... voor onze welvaart, voor de banen, gaat het heel veel kosten. In totaal worden er door vier groepen gedemonstreerd of verspreid over de dag. Het weer dan nog. Die dag begint grijs en druilerig. Later trekt het open en is er behoorlijk wat zon.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 Dat kan niet. Waarom niet? De sleutel van de jukebox is weg. <laughs> Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Wie heeft hem ergens gevonden misschien? Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Want de plaat is kapot en dat ding zit op slot. Op de jukebox stond een plaatje, dat bleef hangen op dat hey hey. En de sleutel van die jukebox bleek verdwenen in het café. Dus een ieder liep met zo'n gezicht, want die jukebox zat wat dicht. En de stroom uitschakelen kon niet, dat bleek ook de knop van het licht. Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Wie heeft hem ergens gevonden misschien? Wie sleutel van de jukebox gezien. Want de kraan is kapot en dat ding zit op slot. De kastelein dan doet de lichtknop en zij wie nog lust. moet het voor het donker maar zeggen, we krijgen tien minuten rust. Maar zonder licht in een café, hoe komt de mens op dat idee? Het werd mijn trammeland in het donker, je hoort aan alle kanten heen. heen heeft de sleutel van de jukebox gezien? Wie heeft hem ergens gevonden misschien? Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Want de plaat is kapot en dat ding zit op slot. En de mensen die daar woonden aan de zij en overkant namen ook die kreet al over. Hé, hey, wat is er aan de hand? Maar een hamer te passen. En daar keek heel lang de sleutel in de scherven achter het glas. Als je me nou beurt. Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Wie heeft er ergens gevonden misschien? Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Want de plaat is kapot en dat ding zit op slot. gezien. Wie heeft hem ergens gevonden misschien? Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Want de plaat is kapot en dat ding zit op slot. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. In deze aflevering aandacht voor songs van fameuze trio's. De enorme muzikaliteit van het cocktailtrio ging gepaard met een even optimistische als kolderieke kijk op het leven. Ze scoorden grote hits, maar eind jaren 60 begon het succes af te nemen. Het trio was nog een tijd lang actief in het snabbelcircuit en werkte mee aan verschillende tv-spotjes, waaronder die van de rijdende melkwagen. Leven de man van de SRV, van je hype de piep, hoeree. haastige kanker. Radeloos, redeloos, reddeloos. Want tijdens haar middagtukje is zo'n lief uit moeders buidel geslopen. Nieuwsgierig naar de wijde wereld. Eh, nu gaat ze rond bij haar buurvrouwen. En ze vraagt... Hij je Henkie gezien, zien? Hij je Henkie gezien? Nee, maar misschien tante Stien. Hij die Henk en met z'n allen al op een kangeroe-eiland. Waar je kangeroes vindt. Zoekt een kangeroemoeder naar een kangeroekind. Ach, wat is dat kind snel, Mel. Ik sloot mijn oogjes één tel. En toen zonder vaarwel, Nel, kroop hij uit mijn buitdal. En met z'n allen nou op een kangeroe-eiland. Waar je kangeroes vindt zoekt een kangeroemoeder naar de kangeroekind. Laatst nog kreeg hij een jojo in mijn buideltje cadeau. <laughs> nou, ik sprong als een vlojo. Dat ding dat kriebelde zo. En met z'n allen nou op een kangaroo eiland Waar je kangeroes vindt. Zoekt een kangaroo moeder naar de kangaroo kind ik ben toch zo ongerust, Truus? Ik ben zo ongerust. Daar gooi me zonder excuus, Truus. Als ik zo licht thuis kom uit huis. En met z'n allen houden op de kangeroe eiland. Waar je kangeroes vindt. Zoek de kangeroemoeder je de kent. Oh, mensen, kinderen, pietjes, kijk nou er eens aan, Sjaan. Wat die nou weer had gedaan? hij was. En dat flikt hij me nog altijd uit tijd tussen mijn voering gegaan. En met z'n allen ouwe op een kangeroe eiland. Waar je kangeroes vindt. Zoekt een kangeroe moeder naar de kangeroe kind. Naar de kangeroe kind. Made in Holland. En kocht bij een oase een kameel. Ik vroeg zeg, kan ik mij hier amuseren? Hij zei, als je geen water lust, niet veel. Geen bier, geen borrel, geen wijn. Je keel wordt dus zo droog van dat die knarst. Geen bier, geen borrel, geen droog van dat die knarst. Geen bier, geen barrel, geen wijn. Je vindt er in de hele buurt geen... Als je was durft te zeggen, ga je eruit. Ik werd toen in mijn haren uitgenodigd. De dus sultan zei, <laughs> nou je pakt maar wat je vindt. ho, oh, oh, ho, oh, en ik maar zoeken wat er viel te pakken. Maar ik stond op laatste huilen als een kind. die knarst. Geen bier, geen borrel, geen wijn. De er in de hele buurt. Geen bier, geen borrel, geen wijn. Je keel wordt dus zo droog van dat die knarst. Geen bier, geen borrel, geen wijn. Je vindt er in de hele buurt geen... Zeg nou eens eindelijk wat je wil zeggen. Ik heb de wichelroede toen genomen het zand ook best iets vinden kan. Alleen maar olie is omhoog gekomen. We zijn zwaar in de olie, maar waarvan? Geen bier, geen barrel, geen wijn. Je keel wordt dus zo droog van dat die knarst. Geen bier, geen barrel, geen wijn. Je vindt er in de hele buurt geen bier, geen barrel, geen wijn zo droog van dat die knarst. Geen bier, geen barrel, geen wijn. Je vindt er in de hele buurt, hele buurt, hele buurt, hele buurt. Ja, maar wat vind je er aan nou in de hele buurt niet? Lekker gebakken scholletje. Je vindt er in de hele buurt geen barst. Het Chet Mitchell Trio was een Amerikaanse vocale groep die bekend werd in de jaren 60. Ze speelden traditionele folk en enkele van John Denver's vroege composities. John Denver begon in dit trio. up this Songs waar de nostalgie van afdruipt. It's a lesson too late for the learning Made of sand, made of sand In the wing of a my soul is turning in your hand in your hand. Are you going away with no word of farewell? Will there be not a trace left behind?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 If I get there for the snowflies, and if things are looking good, you could meet me if I sent you down the fair. But by then, Peter, Paul en Mary ontstond in 1961 met de bedoeling een supergroep te vormen. Hun eerste album bevatte de hit Eva Jij de Hammer, geschreven door Pete Seeger. Het album stond 10 maanden in de Billboard Top 10. Triple Play. Toppers van toen. the judgment comes, find the world in shame. When the trumpet blows, won't you call my name? Won't you call my name? When the thunder rolls and the heavens rain, when the sun Zonder enige twijfel waren de Supremes in de jaren 60 de belangrijkste exponenten van de zo specifieke Motown sound. Aangevoerd door Diana Ross wisten de Supremes met hun vocale soulpop de hele wereld te veroveren. De groep scoorde tientallen wereldhits. Larry, Steve en Rudy, de Gatlin Brothers, zijn een Grammy Award winnend trio dat het publiek al meer dan 60 jaar versteld doet staan met hun leven vol opmerkelijke prestaties in hun sprookjesachtige carrière. De meeste luisteraars onder ons zullen zeggen nooit van gehoord, maar er komt nu verandering in. She's a broken lady. Wait. like a potter would mend a broken vase. A broken lady waiting to be mended and have what's left of the pieces put back in place. and she would have died for taking care to take care of all he needed. But the lady's fortress slowly turned into a prison, and the warning signs he gave she never heeded. She vowed every morning that what God together no one else in the world could put apart. Then the walls came tumbling to the ground cowboy blue But here I am in Houston and I'm one day closer to you Houston Houston means that I'm one day closer to you Oh honey, Houston Houston means the last day of the tour the heaven above know I love what I do For a living I do All but Houston Houston means that I'm one day closer to you Houston, means that I'm one day closer to you. means that I'm one day closer to you. Yeah, honey, Houston. Houston means that I'm one day closer to you. his name. So if you're dreaming about California, it don't matter at all where you played before. California's a brand new game. Trying to be a hero, winding up a zero fever right down to your soul. Living on the spotlight can kill a man outright. Cause everything that glitters is not gold. And all somebody else's name. So if you're dreaming about greep uit het verleden. een van de bekendere tracks van de jaren 90 en kwam in de top 40 tot de tweede plek. Wat vaak vergeten wordt, is dat Hansen daarna nog meer grote hits scoorde, zoals Where's the Love en I Will Come to You.